Verslaggever Jeroen Goortworst was erbij in de rechtbank... en weet wat voor berichten die rondstuurde. hij deed dat dus in een groepsapp met meer dan 900 leden. Daarin stuurde hij plaatjes en memes van de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Eén zo'n plaatje ging over Hitler en daarbij schreef hij de tekst... gas erop. Nou ja, dat is iets waarvan de de rechtbank zegt... dat rekenen we hem zwaar aan. Dat kan de rechter doen door een nieuwe wet die vorig jaar is ingegaan. Daarmee is het ontkennen en goed praten van de holocaust strafbaar geworden. Oud-profvoetballer Tom Beugelsdijk wil de politiek in. Misschien ken je hem nog wel. Hij speelde onder meer voor Sparta en ADO Den Haag. En werd misschien wel het bekend toen hij in een interview na een wedstrijd deze uitspraak deed. Rustig! <laughs> hij wil de Haagse gemeenteraad in namens Hart voor Den Haag. Beugelsdijk denkt dat hij veel kan betekenen voor jonge sporters in de stad. En een grote Amerikaanse uitgever stopt met het afdrukken van blurps op hun boeken. Waarschijnlijk ken je ze wel. Korte stukjes tekst op de kaft, waarin schrijvers mooie dingen zeggen over het boek. Literair meesterwerk staat er dan, of prachtig geschreven. Trap er maar niet in, zegt schrijver Eus, want het is gewoon vriendjespolitiek. Hij wordt zelf ook regelmatig gevraagd. Het streelt wel je ego natuurlijk, als een andere schrijver jou op zo'n voetstuk heeft geplaatst... en denkt dat eh, een aanprijzing van jou uh, eh, verkoopbevorderend kan zijn. Maar op een gegeven moment ging het wel wringen, omdat ja, er kwamen steeds meer verzoeken. Ik kon de boeken ook niet meer lezen. Dus, eh, en, en dan was er een tussenfase eigenlijk, waarin ik ook boeken ging aanprijzen die ik helemaal niet had gelezen. En toen dacht ik, ik moet hiermee stoppen. Nou, dat heeft hij dus ook gedaan. Het weer, lekker lenteweertje, 14 graden in het noorden, 17 in het zuiden. Alleen op de Wadden wat koeler. Vannacht blijft het droog, het komt af tot een graad of 2. En morgen opnieuw volop zon, mijn graadje of 17.